En ik ben vanmiddag bij jullie van thee tot bier. En deze nieuwe donderslag komt vandaag ook weer uit Studio 11. En het hele redactieteam loopt hier rond in zwemkleding. En dat doen ze allemaal een beetje om mij te stangen. En omdat we met de zomeredities bezig zijn van Donderslag. Ik, ehm, eh, zie ze namelijk hier rondlopen. En hij Mageraad loopt zelfs in een panterbroekje rond. Met korte pijpjes. Vandaag hoor je namelijk alweer de tweede zomereditie van eh, Donderslag. En als je op je vakantiebestemming zit Luister dan tot 24 uur vannacht, want Radio 501 is er vandaag ook weer tot spookuur. En ik denk dat mijn eh, collega's tot spookuur ook zonnige programma's hebben. Vandaag eh, heb ik voor jullie weer veel muziek en ook zomerse muziek van thee tot bier. En de muziekagenda hoor je straks in het tweede uur. En de donderdisc is vandaag van de Google Dolls en heet Keep the Car Running. En die heb je net in het openingsuur kunnen horen. Die hoor je straks ook weer in het tweede uur van Donderslag. Natuurlijk heb ik zoals altijd om ongeveer tien over twee Rob de Kamer aan de telefoon. En dan gaat hij wat ontsluieren van de fabuleuze platenkeuze. En die hoor je dan straks weer om half bier. En ook vandaag is hij weer onze vaste donderslag-columnist eh, Theo Vriet. En met een nieuwe BlaBla-blog om half drie. En deze week heb ik geen gerucht gehoord. Eh, Theo heeft het waarschijnlijk erg geheim weten te houden. Half drie dus. Eh, je kunt me e-mailen. Stuur je e-mail naar rogier.radio501.nl En achtergrondinformatie over Donderslag kun je vinden op mijn weblog. Ga ervoor naar rvd501.wordpress.com e e en op Facebook ben ik ook te vinden onder de naam eh, RVD501 en op Twitter met dezelfde naam RVD501. Zo, en dan is het nu tijd voor de eerste plaat van deze donderslag. Deze plaat was vorige week te horen als de donderdisc Clouds and Cream van Sticky Fingers. Oeh, die van Disfeld weet ook alles van muziek, weet Maar dat ga je allemaal willen weten, jongen. Ziet het er toch nog zonnig uit. when I was here, but now I shine. How she disguises and despises. disc van vorige week. Een prachtig mooi nummer. En zij spelen op 24 juli als het goed is in eh, Amsterdam. Maar dan moet je even straks naar de agenda luisteren. In het tweede uur, straks als laatste item in het tweede uur van Wonderslag hier op Radio 501. En natuurlijk eh, Bruce Hornsby en The Range, eh, die horen we ook niet zo vaak meer. Maar vroeger wel met grote regelmaat, want hij maakte prachtige mooie muziek en hij is herkenbaar aan zijn pianospel. En dit nummer heet The Way It Is. change. That's just the way it is. Oh, but don't you? slippers. Dat is alles wat ik nodig heb. Vakantie, echt nu. Dit is Radio 501. Is Radio 501. Het is eh, ook vandaag weer even na tweeën. Dat is iedere week deze maand. En dan heb ik Rob Ricard aan de telefoon. En die gaat wat eh, vertellen over zijn platenkeuze die straks om half bier te beluisteren is. Goedemiddag. Middag. Nou, eh, we zijn weer aangekomen even na tweeën. En dan, eh, ja, dan praten we al even natuurlijk over je platenkeuze. Ja, nou ja, ik kijk nu weer niet meer aan de beurt. Ja, nou vertel. Dus ja, goed. Jij had vorige week blues, omdat ik de week daarvoor blues had. Dus oh, dan heb ik nu weer blues. Oh, gaan we op die manier? Ja. Oké. En, eh, het is alweer van iemand die overleden is. Goh. Ja, dat is, dat is puur toeval hoor. Ik heb het er niet op geselecteerd. Ja, vorige keer had je eh, Christy uh, Dienst. Ja, die was, die was wel wat vroegtijdig overleden. Deze is eh, deze was al 75 toen hij overleed. 75? Eh, nou, leeftijd, ja. Nou. hij is net overleden, Dan nou, een paar maanden terug. Mhm. nou, dan moeten we daar googelen natuurlijk. Ja, hij is, eh, ja want hij is, uh, dan moet je googelen Chicago en dan hij is in Pennsylvania in een ziekenhuis is hij overleden. Want aan allerlei ziektes. Nou, Pennsylvania, dat is de westkust. de oostkust, sorry. Oh. de eerste keer de eerste keer dat je blues zou zeggen. Ja, de eerste keer van deze maand. Ehm, dat was op uh, eh, 4 juli. Toen had je dus eh, iemand uit de Oostkust. Oh. Kent Heat. Ja. Oostkust. En nu eh, Pennsylvania, dus de Westkust. Ja, ja. Oost-West, Blues-West. <laughs> ja. Ehm, wat kun je er nog meer over vertellen? Hij is 75 geworden. Hij, ehm, hij is overleden aan allerlei schimmige toestanden. Nee, niet schimmig. Hij had gewoon last van zijn hart, van zijn longen en van zijn nieren. Dat is wel wat, ja. Heeft hij het nog redelijk lang uitgehaald, volgens mij. Ja. En eh, was hij zanger, gitarist? Ja, uh, bassist. Hij was... Eerst. Later eh, denk ik wel gitarist. Ja. Hij is als bassist begonnen. Maar op de foto's heeft hij een uh, zesnarige gitaar, dus ik neem aan. Nou, je hebt ook zesnarige bassen tegenwoordig. Nou ja, dat zou het kunnen dat hij nog steeds bast. Maar dan heb je hele dikke snaren erop zitten. Dat zal waarschijnlijk hm. niet. Nee, het zag er toch wel uit als een gewone gitaar. Oké, nou dat zijn de tips. Of Ja. Ja. het, ah, is nou, wat ik nog kan vertellen, maar dan wordt het wel weer heel makkelijk. Ja. Ah, eh, eh, eigenlijk speelde hij piano. maar omdat hij zijn, eh, zijn pink verloren heeft, kon hij niet meer piano spelen. Dus toen is hij overgestapt op de basgitaar en later op de gewone gitaar. En uh, waarschijnlijk zijn pinkfloren van zijn rechterhand. Uh, nou, dat weet ik dus dat, niet, want ja, dat staat er niet bij. Want eh, je pink gebruik je ook nog wel eens op de gitaarhals. En dat doe je met je linkerhand vaak. Eh, dan zal dat wel. Oh, ja. Of hij was linkshandig, dat kan ook nog. Of hij weet het, ik weet het niet. Oké, nou daar moeten we het mee doen. Ja, voor, lijkt voor vandaag. Oké. Dan ga ik een plaatje draaien. Ja, dat lijkt me leuk. Sinnet O'Connor, ken je die nog? Wij zeiden altijd skinhead, skinhead alcohol. Ja. Nothing compares to you, het nummer van Prins. Ik spreek je straks. Tot straks. It's been seven hours and fifteen days since you took your love away. I go. you've been gone, I can do whatever I want. I can see whomever I choose. I can eat my dinner. was uh, Corner uit Ierland. Ook eh, laatst weer in Nederland geweest voor een optreden. Dit is alweer een tijdje oud. Eh, een nummer van Prins dus. En eh, het uh, North Sea Jazz Festival is pas geweest. En daar trad op Liana La Havas. En ik weet niet of jullie die kennen. Maar dat is een Engelse zangeres, gitarist. En eh, zij heeft een Griekse vader. En haar moeder komt van Jamaica. Het is een prachtige verschijning om te zien. En ze maakt nog lekkere muziek ook. We gaan luisteren naar haar hit van vorig jaar. Is Your Love Big Enough? Found myself in a second... found myself in a second-hand guitar. Never thought it would happen, but I found myself in a second-hand guitar. So I've just got to know, I truly have to know. So you've got to let me know. Is your love? Oh, so in the city that I forgot everything I was looking for. Made my way to the dance floor and I danced till I wasn't drunk anymore. So I just got to know, I truly have to know. So you got to let me know. Is your Juliana Havas. En straks in het tweede uur daar hoor je ook nog een nummer van haar van de laatste cd. In This Definition of Sound, Where You Love Like Heaven. Wordt momenteel gebruikt bij de Ziggo reclame op televisie. Het is van de Definitions of a Sound en het heet Where Your Love Like Heaven. En volgens mij is dat de nummer van Donovan van oorsprong. Where your love like heaven, where it for me, the dime, the cave. either be or the one. With the mobilized negativity, positively we can make maybe I will, maybe I will. Make something funky so the lifestyle skill. I will can work for the women I chill, the uh-huh. women I thrill, cause they gotta get ill oh, on me. But still, I return for the second bout. I let the beautiful girls just knock me out, in, out, shake it all about. It won't last forever, let it all out. I don't live for women, but I live for life. And the uh-huh. ingredients of life is love, is the spice. Plenty, plenty fish in the sea. How comes those fish always seem to hook me? Who's the bait? Who's the bait? disagrees? Who disbelieves that women don't deceive? So do the men, then I'm a boy. Boys always know how to play with their toys. Boy, I change my angle and my point. In fact, it's time to roll up for joint venture. This crew is of less than seven. Where your love like heaven. Be my love, keep number seven. perfume Definition of Sound, uh, Where You Love Like Heaven. En dat wordt in de Ziggo reclame op dit moment gebruikt over al die mooie hotspots in het hele land. Eh, de band The Watson Twins, daar heb ik ook een plaat van liggen. En die gaan we nu draaien en dat is Southern Manners. En die duurt maar liefst even 4 minuten 10. Nou, dus niet zo lang, maar het is wel een mooi nummer. I can't tell you why I left you. And I don't has moved my spirit since I saw you late last year. Every lover knows a reason, and every woman has felt the same. Although our minds record. van Theo Verriet. Blog.nl, 18 juli 2013. Kastjes catastrofisch. Mij noemde hij kastjes catastrofisch. Ik wist niet of ik daar blij mee moest zijn. Hij gaf iedereen in het project een naam uit Asterix en Obelix. Die klunzige projectleider kreeg vanzelf de naam Abrakursik. Een oplossingsgerichte analist werd Idefix. en het grote licht van het project noemde hij Panoramix. En ik was dus kastjes, Catastrofus, de hoofdpersoon uit De Intrigant. Kastjes praatte links, Cassius praatte rechts en aan het eind van het liedje vloog iedereen elkaar in de haren. We zijn nu een paar jaar verder en ik moet hem gelijk geven. Ik ben wel een soort van kastjes. Ik praat links, ik praat rechts, ik mail, chat, sms en aan het eind van de dag doet iedereen precies wat ik wil. Het lekkerste vind ik het als niemand doorheeft dat ik erachter zat. Dat ze denken dat ze zelf iets besloten hebben. Slachen toch? Heel af en toe komen mijn acties in het nieuws. Daar baal ik soms wel van. Zoals in Istanbul nu, met al die demonstraties. Wist ik veel dat die gasten zo gevoelig zouden zijn voor mijn gepor? Het is daarom maar goed dat ze zelf denken dat ze hun eigen ideaal achterna lopen. Anders had ik kastjes, catastrofes, ja misschien nog wel last meegekregen. Dit was Theo Verriet. Meer informatie blablablog.nl Radio 501. 501. The heartbeat of internet radio. Dat was weer de blablablog van Theo Verriet. En dan nu muziek uit Den Haag. Hier zijn de kraaien met hun hit Pechvogel. Je bent een pechvogel. Ja, de kraaien willen zijn. Je kijkt me listig uit je ogen, maar je mist nog wat van mij. Je bent een pechvogel, ja ik ga je willen zijn. Je kijkt wel listig, maar je mist nog wat van mij. Ik heb alle taart en een knaak in mijn zakkie. Ja, dan kraai doet het op zijn gemakkie. Hij ben die vies van een bol en een takkie. Haar omhoog met een loppie en een hakkie. Je kan wel zeggen, oh, we hebben weer een gelukkie. Hij heeft zijn vleugels uitgeslagen, dus wat denkt hij? Dat ik vanzelf van kan lopen waar je echt niet. Dat ben geen werk, nee, dat is een fucking missie. Dus ga niet lopen ja knikken en niet met je hakken klikken. Of weer lopen inklokken en lekker de hielen likken. Dus even kappen met je bla bla bla. Niet zitten knikkenbollen van ja ja. Dus al die klappen maar eens even aan je eigen sturen. Zet die poten op het gras en ga. En doe maar even lekker cool. Ja, dat je willen zijn. Je kijkt wel listig, maar je mist nog wat venijn. Iedere kraai weet dat alles naar de kleuter kan. Dat weet een kraai en dan ook zijn hele achterban. En elke kraai weet ook hoe een koe een haas vangt. Dus geef die dikke vinger maar eens aan die baas dan. Alleen een link die gewoon weet wat hem te doen staat. En dat die avond nog wel even lekker doorgaat. Terwijl die pechvogels in de rap staat staan. En die geluksvogels hier uit de pan gaan. Dus ga niet lopen ja knikken en niet met je hakken cafeïne, klokken en laat te hielen likken. Dus even kappen met je bla bla bla. Niet zitten klikkenbollen van ja ja. Dus al die klappen maar eens even aan je eigen sturen. Zet de poten op het gras en ga. En doe maar even lekker van kaka. vakantiefoto's. Nou, hier reden we weg. Oh, dit is een foto dus van de auto op de vluchtstrook. Dit is een foto van de kokende motor. Dit is een foto van mijn huilende dochter. Oh ja, nou, dit is wel leuk. Dit is wat er over was van Fluffy. Die waaide op een gegeven moment de snelweg op.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 One day, one day. Eh, Bakermat en eh, het nummer dat heet eh, Vandaag. En je hoorde ja, de, <clears throat> de, speech van Maarten Luther King, hè, die hoorde je. En ik denk ook Candy Dulver op saxofoon, maar dat weet ik niet zeker. En of dat allemaal ingespeeld is of allemaal gesampled, dat weet ik dus ook niet. Dit is A Last Ship Sales en dat is van de band Big Country. En Last Ship Sales, ja, heilig. dit hoort bij de zomer. Vakantie, echt nu! Pak je koffers. sex is that She's the latest and the greatest of them all. huisband was er ook weer bij vandaag. Eh, John, Paul, George en Ringo, oftewel de Beatles. Iedere week zijn zij er weer. En deze keer dus ook weer. En dit keer met Sexy Sadie, afkomstig van het Double White Album. Donderslag! Radio 501. 501. The heartbeat of internet radio. En Crystal heeft ook een nieuwe cd uitgebracht, een nieuwe single. En die heet Circles.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 Vanaf 10 uur word jij op de hoogte gehouden van de nieuwste tracks en videoclips. Live extra vanuit de studio laat je horen wat voor talent er allemaal rondloopt. gw Stijl, geluid uit de bunker. Elke donderdagavond van 10 tot middernacht op jouw Radio 501. Sporten is voor de meeste kinderen heel gewoon. Maar er zijn kinderen die al hun hele leven buitenspel staan. Het Nationaal Fonds Kinderhulp haalt ze van de reservebank. Help mee. Kijk op kinderhulp.nl voor een beetje gewoon geluk. Is het iets voor een ander, dan is het wel voor jezelf.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 Elke donderdag op Radio 501. Radio 501. Radio 501 Daverende Donderdag. Van smiddags 1 uur tot middernacht op Radio 501. Donderdag Radio 501. Het is nu 3 uur. de Daverende Donderdag op Radio 501. Dit is Radio 501. Donderslag! Donderslag! Donderslag op donderdag! Hey, hemel! Een nieuw uur met Rogier van Diesveld op Radio 501. up under the bed. tweede uur van deze donderslag. En ik ben er ook vandaag weer tot bieruur. En voor alle luisteraars, en in het bijzonder voor de luisteraars eh, op hun vakantiebestemming die net inschakelen. Je luistert naar de Radio 501 Daverende Donderdag van 18 juli 2013. En ik ben vandaag druk bezig met de donderslag aflevering 170. Dat is een donderslag zomereditie 2013. En straks de gloednieuwe donderdisc en de platenkeuze van Rob Ricard. En ook weer als laatste in dit uur de muziekagenda. Eh, blijf lekker bij tot bieruur. En straks ook na bieruur kun je nog steeds naar Radio 501 blijven luisteren tot 24 uur vannacht. En jullie willen vast wel weten wat er straks allemaal nog meer langskomt op Radio 501 neem ik aan. En daarvoor gaan we even het Radio 501 spoorboekje doornemen. Uh, straks hoogtijd voor Hoogland van 4 tot 6 met Gijs Hoogland. En dan van 6 eh, tot 8 hoor je Barry met Dreadlock. Van 8 tot 10 hoor je Johnny voor het weekend met Johnny van Horen. En daarna is het hip-hop tijd met GB Style in het programma Geluid uit de Bunker. En dat hoor je van 10 tot middernacht. Ik in de tweede uur van deze donderslag met muziek van Jeff Lynn en dat nummer heet Mercy Mercy van zijn album Long Wave uit 2012. En Jeff Lynne kennen jullie natuurlijk weer als de voorman van de Electric Light Orchestra, oftewel ILO. De donderdis die komt er zo aan, maar eerst de donderslag zomerhit van 2013. En die is van de Franse zangeres Zas van haar nieuwste cd. En die zomerhit heet On Ira. On ira écouter Harlem au coin de Manhattan, on ira rougir le thé dans les soukas on ira nager dans le lit du fleuve Sénégal et on verra brûler bomber sous un feu de Bengale. On ira gratter le ciel en dessous de Kyoto, on ira sentir Rio au cœur de Janeiro. On lèvera nos yeux sur le plafond de la chapelle Sixtine et on lèvera nos verres dans le café Pushkina. Oh, quelle est belle notre chance! les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh, oh oh oh oh Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume. Oh oh oh oh. oh. On dira que les poètes non pas de drapeau, on fera des jours de fête Tant qu'on a deux héros, on saura que les enfants Sont les gardiens de l'âme Et qu'il y a des reines autant qu'il y a de femmes On dira que les rencontres font les plus beaux voyages On verra qu'on ne mérite que ceux qui se partagent On entendra chanter des musiques d'ailleurs Et l'on saura donner ce qu'on a de meilleur Oh, quelle est belle notre chance nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh oh oh Vous oh, êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume. Oh, oh, Vous êtes les étoiles, nous sommes êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh oh, oh, oh oh Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi Donderdisk. Dit is de Donderdisk van Radio 501. Daverende donderdag. De Donderdisk is vandaag tot middernacht Keep the Car Running van de band The Goo Goo Dolls. nummer is afkomstig van hun laatste cd uit 2013. De Goo Goo Dolls. Eh, All Through the Night heet het nummer. En het nummer dat is van Noah en the Whale. En daar gaan we nu naar luisteren. All Noah and the Whale. En uh, ik heb beloofd nog iets van Lian La Havas te draaien. En dit nummer heet Age. Why do I love him? He don't love back. When I call his name, he turns his back. The weather is growing cold and I father, so he's not the one for me. Cause I fancy younger men. I'm at a loss. Not a coincidence he left me because my older man was ready to love me like the woman that I am. Ooh. such a problem if he's old? As long as he does whatever he is told, I'm glad that it's just my heart that he stole and left my dignity alone. my words, but he pretended not to notice. And then he sat down to play. My heart sang a symphony. <laughs> so far, so swimmingly. I'm glad I got out to find my fish in that sea. And we've come so far. So who gives a damn about the ages we are? Ooh. it such a problem if he's old? As long as he does whatever he is told. I'm glad that it's just my heart that he stole and left my dignity alone. So is it such a problem if he's old? As long as he does whatever he is told. I know that I'm gonna survive the December cold. somebody to retrieve my long lost soul. Somebody to retrieve my long lost soul. Lianne La Havas uit Engeland. Dit is Ben's Brother. Dat is een heel mooi nummer. Het heet I Am Who I Am. Why, when you dream, do you see me as something I'm not? Why don't you wake up and see all the good things you've got? A heart is made out of clay, not some shame with your hands. Understand, I am who I am, and you can't change me. I've done what I can. Now I stand my ground. You're tying my hands. If you rearrange me, it all falls down. ask me to change so that you stay the same. Well, I'm sorry if I keep disappointing you again and again. But I am who I am, and you can't change. stand my ground. You're tying my hands. If you rearrange me, it all falls down. It all falls down. Oh. Brother was dat. I Am Who I Am. En dit is een gloednieuwe cd van uh, Alkaline Trio. En het nummer dat heet Young Lovers. Het is uit 2013. of now. Eh, klassieks. Dat kennen jullie allemaal. Dat heet Sweet Child, Sweet Child of Mine. Jongen, het is warm hier in de studio. Eh, komt de zomer en dan ga je bespreken. Eh, Sweet Child of Mine. En het nummer is van Guns N' Roses. Onze medewerkers zijn op dit moment op vakantie. Probeert u het later nog eens. De platenkeuze van Rob Ricard. Het is inmiddels half bier en dan ja, dan komen we bij de platenkeuze, de fabuleuze platenkeuze van Rob Ricard. En ja, hij heeft iets van de oostkust van Amerika, Pennsylvania. Daar is de zanger, gitarist overleden en we hadden het over blues en hij is 75 geworden. Hij mist een pink. En hij speelde ook nog piano, later bas en toen nog eh, gitaar. Ja. Nou, ik eh, ben er niet helemaal uitgekomen. Morris Holt. Morris Holt. Ja. Oh, ja. Dan ken je hem nog niet, hè? Nee, dat zegt me niet zo. Ja, ik... Eh, Dan ken je hem misschien onder zijn andere naam. Onder zijn artiestennaam. Ja. Magic Slim. Oh, ja. Die ken ik wel natuurlijk. Wat ben jij weer slim, hè? Ja. Ja, als jij meteen zegt mensen die slim zeg ik, oh die. Maar als je dan... Eh, ja, het moet niet al te makkelijk worden nee, in één dat Snap ik, dat snap ik. Ik voel me wel weer belazerd. Maar goed, dat doet er verder niet toe. Het gaat om de platenkeuze. Juist. Ehm, hoe ben je aan deze plaat gekomen? Volg jij die, eh, die man? Of, eh? nee, nee, nee, nee, nee. Ik volg de blues. En toen kwam ik hem toevallig tegen. Want ik had er nog nooit van gehoord, van deze man. Had jij nog nooit van mensen die slim gehoord? Nee. Oh, ik dus wel. Ja. Ja het is niet erg. Ik bedoel, eh, het is geen doodzonde. Maar het is wel raar. Ja. Maar goed, ik schrijf het even op dat jij hem niet kent. schrijf dat nog op. Dat, dat het heel raar is. En dan eh, krijg je volgens de termen van Radio 5 Lenkrijt dus gewoon een uh, rode bol achter je naam. Oké. Nou, goed. Die staat. twee groene bollen kan je verdienen en dan speel je een rode weg. Nou, nou leuk spelletje toch? Ja. Mooi. Ehm, wat kan je nog meer vertellen over Magic Slim of ben je er helemaal niet zo slim in? dat hij in, ehm, in de buurt van Gran Granada geboren is, in Mississippi. Dus hij en komt, dat hij, ehm, hij komt dus uit de Deep South. Hij, komt uit de Deep South. ja, ja, ja. dat, dat hij een beetje een bewonderaar was van Muddy Waters en Howlin' Wolf. Zoals wij het zeggen, het hoge noorden. Ja. Hebben ze daar de Deep South. Ja. ja. Hij was eh, een bewonderaar van Muddy Waters en Howlin' Wolf. Ja. Mm -hmm. Ja, maar die Waters heb ik ook nog een keer live gezien hier op het Noordse Jazz Festival. Ja. was vlak voor zijn overlijden. Zat hij met de eh, bruine eh, schoenen met witte strepen op een kruk. Dan zat ik eh, een meter vanaf op de grond. Nou ja. Nou ja, hij is opgevoed muzikalerwijs dan zeg maar door Magic Sam. Ja, dat is ook weer zijn naam hè, Magic Sam. Ja. Ja, ook weer zo'n bekende. Ja, nou meer kan ik niet over zeggen, behalve dan, nee dat heb ik al verteld. Nou, gaan we hem dan aankondigen, dan gaan we hem draaien. Ja, de plaat, hè, hem niet. Nee, nee, de, plaat. Ja. Want, eh, Nou, uh, luisteraars, het is in deze donderdagmiddag is het tijd geworden voor Magic Slim en de teardrop nummer Bad Boy van de LP Bad Boy uit 2012. Tot volgende keer. Tot volgende keer. keuze van Rob Ricard. I'm a bad boy. Long way from home. Just a bad boy. Long, long way from home. I ain't got nobody. dirty blues and leave your business alone. pas weer onvervalste blues in donderslag op Radio 501. En dat is geïnitieerd door eh, Rob Ricard door eh, zijn platenkeuze. We gaan wat zonnigs eh, draaien. Het nummer heet Zonnentans. En het is van Klank Carousel. En het is een zomerrit van 2013. En die mag natuurlijk in dit programma niet ontbreken. Ga even lekker luisteren. Ga ervoor zitten, neem iets cools en ga eventjes in de schaduw. Hier is Zonnenthans. delicious. I'm nummer dat heet Delicious en is van Carl Morgan en de Klik. En het is een nummer uit 2012. En dit is natuurlijk La Dolce Vita. En dat eh, kennen jullie natuurlijk van iedere zomer. Want uh, iedere zomer komt hij wel langs. En hij wordt gezongen door Ryan Paris. En dat kan natuurlijk niet ontbreken hier op Radio 5 Leen in donderslag zomereditie. De zomerafleveringen. De hele zomer lang uh, heerlijke donderslagdagen eh, op do de, de, de donderdag op de donderdagmiddag. Brian Paris. We are walking like in a Dolce Vita. This time we got it right. We are living like in a Dolce Vita. light some music on. Our love is made in the Dolce Vita. Nobody else than you. Dolce Vita van uh, Brian Paris. En ehm, dat moet ik even meedelen. Ehm, de Animals die komen binnenkort in Nederland. Komen ze weer spelen. Ear Burden en die Animals. En de datum weet ik niet precies uit mijn hoofd. Maar dat vertel ik je straks in de agenda. Maar hier zijn ze. Bright Lights, Big City, The Animals. Bright Lights, Big City. They got to my baby's head. The bright lights, big city. to my baby's head. I am try to tell you, woman, you won't believe a thing that I said. Rolls Royce silver cloud, baby. Men with money, cigarettes, flamingo. Het is vandaag 18 eh, juli en hier is natuurlijk weer een nieuwe donderslag muziekagenda. Pak pen en papier eh, erbij voor als je wilt meeschrijven en dan ga ik beginnen aan de agenda. Ondanks zijn leeftijd, 63 alweer, behoort Richard Thompson nog altijd tot een van de veelzijdigste en beste gitaristen in de sector. Met zijn nieuwe album Electric is hij toe aan zijn 22e langspeler sinds hij in de jaren 60 mee aan de wieg stond van folk rock met zijn band Fairport Convention. Richard Thompson Electric Trio bestaat zondag 21 juli aanstaande op het podium van Paradiso in Amsterdam. De zaal open om 7 uur en de aanvang is half 9. De Australische skatepunkers van de band Sticky Fingers brengen met hun catchy mix van psychedelische rock, reggae en pop en veel brani een frisse wind door het zonnige muzieklandschap Down Under en is eh, klaar om de wereld te overtuigen met hun debuutalbum Cares Your Soul. Sticky Fingers leverde vorige week de donderdisc en ze waren aan het eind van het eerste uur ook te horen in Donderslag. Zij spelen op woensdag 24 juli aanstaande in Paradiso Amsterdam. De zaal is open om half tien en de aanvang is 10 uur. De carrière van de legendarische eh, zanger Erik Beuren beslaat 50 jaar. De grootste uh, bekendheid verwierf Beuren als liedzanger van The Animals. Op eh, zondag 28 juli aanstaande staan Erik Beuren en de Animals op het podium van Paradiso in Amsterdam. De band Romanza Brava speelt in het voorprogramma. Het voorprogramma begint om half acht en Erik beurden en de Animals starten om half negen. Op dinsdag 6 augustus treedt Face to Face op in de Melkweg in Amsterdam. Face to Face is al sinds de jaren 90 een van de belangrijkste garagebands uit eh, Californië, in de Melkweg dus, in de Oude Zaal. En dat op 6 augustus en de aanvang is 8 uur. Tony Joe White speelt op 17 september in de Oosterpoort in Groningen. Op 19 september kun je hem zien optreden op cultuurpodium De Boerderij in Zoetermeer. En Tony Joe White speelt op vrijdag 20 september 2013 in Paradiso in Amsterdam.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 Waarop Wolter Trout de legendarische bluesman uh, Luther Allison eert. Op 19 november speelt Wolter Trout in Tivoli Utrecht en hij zal muziek van Allison laten horen. De zaal open om half acht en de aanvang is half negen. Tot zover deze donderslag muziekagenda van 18 juli 2013. En als je tips hebt voor de periode na 25 juli, stuur die informatie dan naar rogier.radio501.nl. Ook kleine optredens in plaatselijke cafés kunnen worden doorgegeven. En vandaag geen laatste plaat in donderslag, maar een interview met Richard Thompson. En die staat op 21 juli aanstaande op het podium van Paradiso. for this record. I was kind of inspired um, to, to, write for a trio, kind of a more folky slant on, you know, Cream or Jimi Hendrix experience or something. A less powerful power trio, uh, a wimp trio. I don't know. Well, we'll think of a name. Uh, I'm, su I'm, surprised about you know how hard hitting some of the tracks are. You know, it, it really sounds uh, in, in, your face. Um, you know, for someone who has a reputation of coming from folk music, um, this is uh, a little strange. This is really um, it's kind of a trio record. It's the core of the, of the band uh, I've been playing with for maybe the last 10 years. Um, we've done some trio shows and it's a lot of fun and I thought, well, it'd be great to write for, for this lineup, you know. I found that quite inspirational, you know, it was an interesting uh, way to look at, look at writing. So here in Nashville, at the home of Buddy Miller, and uh, we're making a record. And this room I'm in is basically, this is the studio, so, so uh, everybody was in this room and we just sat, sat around and played music and it was, um, it was great fun. Mr. Miller himself is a wonderful guitar player, so uh, we used him on, on some tracks. But um, the reason why we recorded in Nashville wasn't to make a record that sounds like Nashville or, or, to make a country record or you know to use a lot, lot of local musicians because we, we, we really didn't. it's mostly to, to be in a house. We came to Nashville to be in a house. I've been recording since 67. Uh, and there's a fine line between repeating yourself and having your own style. You know, at some point, style kind of morphs into cliche. So I think you have to challenge the audience uh, to, um, to, to expect new material, and, and then the, they will challenge you back to, to, to produce new material. Uh, and I'm glad to say I have those kinds of kinds of fans at this point. You know, I'm, I'm fairly excited about the, the next couple of years um, and uh, what we can do. You know, I think it's going to be musically really interesting. I, I think we've invented a new genre, which is sort of uh, funk folk. I'm not sure the world is ready for it, but we've done it anyway. endless walls, endless floors. donderslag. Op donderdag. Oh, heldere hemel. Donderslag. Yeah. Rogie, bedankt. Rogie, bedankt. Yeah. Opgelucht. Echt. Opgelucht. Ja. De klok hier in Studio 11 hik tegen bieruur en dan is aflevering 170 van Donderslag ook weer eh, fini. We schakelen om eh, bieruur over naar Studio de Bierkaai en dan gaat de Radio 5 en de Donderdag gewoon verder. En dat doen we ook deze zomer tot spookuur. Je kunt me weer e-mailen, dan stuur je daarvoor een e-mail naar rogier.radio501.nl en dat kan allemaal 7 keer 24 uur.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 En ik ben ook op Facebook te vinden en ook op Twitter met de naam RVD501. Ik bedank mijn redactieteam weer voor de fijne medewerking aan deze donderslag van 8 juli 2013. En ook Rob Ricard en Theo Verriet bedankt. En de luisteraars thuis op het werk en onderweg rijden, of in de file of op hun vakantieadres of waar dan ook. Allemaal bedankt voor eh, het luisteren. En na de piepjes schakelen we straks over naar Gijs Laagstreepje Hoogland in Studio de Bierkaai. En hij staat achter de microfoon weer te popelen om te beginnen. Maar dan is het ook weer hoog tijd voor Hoogland. Maar voor we overschakelen, eerst nog even een Klaasje. Klaas gooide een kruiwagen vol dode schuimvinken bij Harry Slinger door zijn raam. En dan roepen, ja Slinger, dat hoort er ook bij. Met dank aan Nico Dijkshoorn. Ik ben er aanstaande zaterdag weer van 12 tot 2. En natuurlijk volgende week met donderslag op dezelfde tijd, dezelfde zender en eh, dag. En dat allemaal op Radio 501.